Dit is Martijn Nijhuis met het NOS Journaal. De politie ongezwaluwen. De lichamen zijn aan het eind van de middag in of bij een vrijstaande woning in het buitengebied van het Brabantse dorp gevonden. De politie is een groot onderzoek begonnen. Dus de politie weet zeker dat het om moord gaat door de aard van de verwondingen van de mannen. Op een informatiebijeenkomst in Rotterdam-Beverwaard hebben boze burgers geëist dat er geen asielzoekers komen. Onlangs is besloten dat in de wijk maximaal vijf jaar lang zo'n 600 asielzoekers worden opgevangen. Burgemeester Abu van Rotterdam, die uitleg kwam geven in een tent, besloot de bijeenkomst vijf minuten te schorsen omdat de gemoederen hoog waren opgelopen. Buiten stond een grote groep buurtbewoners voor wie geen plek was. De mobiele eenheid kwam een paar keer in actie om te voorkomen dat mensen te dicht bij de tent kwamen. Na afloop van de bijeenkomst gooide een klein groepje mensen met stenen naar de politie. Een aantal Europese landen vindt KNVB-voorzitter Michael van Praag geschikt als kandidaat voor de FIFA-voorzitterverkiezingen. Zou een goed alternatief zijn voor de omstreden Michel Platini, die momenteel door de FIFA is geschorst. Dat heeft de BBC gehoord van bronnen bij de UEFA. Van Praag zelf zegt dat hij er niets in ziet om alleen voorzitter van de FIFA te worden. Tijdens het gala in Carré in Amsterdam heeft Linda de Mol een televisier Oeuvre Award gekregen. Het is de derde keer dat die prijs wordt uitgereikt. Alleen Mies Bouwman en Willem Duis kregen er ook een. Linda de Mol zei dat ze speechless was omdat ze geen speech had voorbereid. Ze vroeg zich gekscherend af of ze nu wordt geacht te stoppen met haar werk.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 I'd be happy just to stay this way. Spend each day. luisteraars. U bent afgestemd op Radio Zandvoort, ZFM Zandvoort. En het programma heet Tussen App en Vloed. Mijn naam is Charles Duif en ik heb weer een eh, mooi repertoire voor u meegenomen. Want vanavond, ik wil het er maar even bij zeggen... I only have eyes for you. Art Garfunkel, I Only Have Eyes For You. En het heeft allemaal te maken, luisteraars, met de look of love. Zoals Diana Kroll dat zo mooi bezingt. waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long? Morgen is dat het geval. Dat ik eh, live bij haar eh, eh, concert aanwezig was. In de Rotterdamse Doelen. Een fantastische zangeres Diana Krol. Alleen wat mij ontzettend tegenviel die avond was het geluid van het concert. Dat was echt één grote galmbak. En ik moest 85 euro voor een kaartje betalen. Dus ja, vond ik nog wel jammer eigenlijk. Maar, maar goed, aan Diana Krul zelf heeft het niet gelegen. Want die is ja, altijd uitstekend. Althans, uh, voor zover ik dat kan beoordelen, altijd uitstekend bij stem. En dat waren de Beatles ook natuurlijk in de jaren 60. 70. Dit is een van hun mooie Close Harmony liedjes. Because... waren de Beatles met Because. Duet tussen Barbara Streisand en eh, Barry Gibb. What kind of fool am I? Barbara eh, Streisand met What Kind of Fool. Ik draai dus juist een nummer van de Beatles, Because. En ik laat nog maar wat titels voorbij komen. Dan heb ik het over Barclay James Harvest. U wordt een eh, nummer met allemaal eh, titels van Beatle-muziek. deceive. Tell him fine. I tried so hard. James Harvest met titles. And that's why God made the radio. Kenwaarde de heren Beach Boys. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Dit is Tussen App en Vloed. Elke donderdagavond met Charles Duif. Heeft u een verzoekje? Surf naar de Facebookpagina Tussen App en Vloed. Of bezoek de Facebookpagina van Charles Duif. Word vrienden met Charles, chat mee tijdens de uitzending... maar vooral geniet mee van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Iedere donderdagavond tussen 10 en 12 uur. Ook uw muzikale inbreng wordt zeer gewaardeerd. Bonnie Raitt was dat. We gaan genieten van het eh, prachtige stemgeluid van Celine Dion. Dit keer met een nummer van Leo Sayer. When I Need You. a heavy load that we bear. you, I just close my eyes. And I'm with you. Miss Celine Dion met het nummer van Leo C. U luistert naar Tussen App en Vloed. En we gaan verder met het nummer van Cliff Richard. It's all in the game. Many a tear has to fall it's all Just looking dim, but these things your heart can rise above. Once in a while he won't call, mm, but it's all in the Is u dat wel eens gebeurd, luisteraars? Dat je hart zomaar wegvliegt? Nou, dat is toch niet te hopen, hè? want eh, nou, gelukkig bij mij klopt het allemaal nog, hoor. Daar ben ik heel blij om. En daarom ben ik nou zo oud en wijs. as my eyes can see. There are shadows approaching me. Parsons Project. Colin Glenstone met All and Wise. We hebben misschien eh, de laatste tijd veel genoten van de Pijnenburg-reclame... maar vooral het liedje The Green Green Grass of Home... bezongen door Kobe Grant. Een tijd was het niet eh, te vinden op eh, elke muzieksite...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 Dit vind ik een van de mooiste liedjes van eh, Eva Cassidy. Eigenlijk uh, stokt mijn adem als ik dit nummer hoor. You take my breath away. Sometimes it amazes me How strong the power that you take. to Daar ben ik wel even stil van. You Take My Breath Away. Nou, dat heeft ze bij mij ook bereikt hoor. Ze heeft mijn adem weggenomen. Intussen app en vloed bij ZM Zandvoort. Why does the sun de Carpenters met uh, The End of the World. Het eerste uur is alweer om, luisteraars eh, van Tussen App en Vloed. Maar ik ben straks nog een vol uur bij u met eh, nog veel meer mooie nummers. We eindigen met de Candle in the Wind. Dat is natuurlijk Elton John. Goodbye, no, crawled out of the woodwork and they whispered into your brain.